Katrien Straatman met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de winstbelasting voor bedrijven met ruim 4 miljard euro omhoog gaat. Dat staat in de tegenbegroting die vandaag wordt ingebracht bij de algemene politieke beschouwingen. Ook wil GroenLinks, SP en PvdA dat mensen met veel vermogen meer belasting gaan betalen. Ze willen dat geld onder meer besteden aan meer loon en een lagere werkdruk in de publieke sector. In Israël is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen. Tot nu toe is 92 van de stemmen geteld. Premier Netanyahu komt volgens de prognoses uit op 32 zetels. Net als zijn tegenstander Benny Gantz van de centrum-linkse partij Blauw-Wit. Daarmee heeft geen van beiden een parlementaire meerderheid. Het grondpersoneel van KLM ligt vanmiddag opnieuw enkele uren het werk neer. De luchtvaartmaatschappij en de vakbonden liggen al maanden in de clinch over een nieuwe CAO. KLM-medewerkers eisen een loonsverhoging, meer vaste contracten en betere roosters. Uit voorzorg zijn vandaag 12 Europese vluchten geschrapt. Bij twee eerdere werkonderbrekingen vielen tientallen vluchten uit en waren er vertragingen gedurende de dag. Bij een crash met een raceboot voor de kust van Venetië zijn drie doden gevallen. Een vierde opvarende raakte gewond. De boot zou vlak voor de haven tegen de rotsen zijn gevaren. Een van de slachtoffers is de bekende Italiaanse bootontwerper Fabio Buzzi. De 76-jarige Buzzi wilde het snelheidsrecord van Monte Carlo naar Venetië verbeteren. Ajax heeft de Champions League-wedstrijd tegen het Franse Lille gisteravond overtuigend met 3-0 gewonnen. Voorafgaand aan de wedstrijd in Amsterdam was het erg onrustig bij het metrostation Strandvliet vlakbij de arena. Een groep van 300 Lille-supporters werd opgepakt voor onder meer geweldpleging en vernieling. Het weer droog en nu en dan zon. In het noorden kan nog een buitje vallen. Het kwik blijft steken bij 17 graden. Morgen verandert er niet zoveel, maar dan vanaf vrijdag meer zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Rotterpolderplein 10 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de vertraging is nog ongeveer een uur.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. need 18 augustus. En nog 228 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je. Met leuke muziek, nieuwtjes en ook veel nieuwe muziek. Maar eerst El je hoort hem al op de achtergrond. hier bij ZFM in de ochtend met El Giro. En je hoort het in het nieuws al, de A9, er waren wat problemen. Als ik nu op Flitsmeister kijk, is de A9 weer leeg en rijdt het weer een beetje door. Dus je kunt die kant weer op. gaat niet weg voor altijd. Hou je nog van me als ik niks heb, baby? Geef je het toe als je het mist hebt, baby. Nee, want ik leid je door de mist, mijn baby. Ik kan je brengen naar de overkant, toch geloof me dan. Het is niks, dat weet je. Liever laat je me niet in mijn eentje. Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Oh, jou houdt je vast wanneer het buiten koud is oh. Blijf bij mij, gaat niet weg Je bent de enige die ZFM. Hey, ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik voor je voel. Die meiden roddelen, laat ze gaan zitten op een stoel. Laatste keer dat ik je zag was ik een domme voel. Aan het lullen met die... En we gaan even door met uh, Bobby Womack. Dit was een, eh, een, versie van Ronnie Flex waar hij heel veel doorheen praat... en waar nog even een hele stilte komt. Ongetwijfeld een, een YouTube-versie of wat. Wij gaan gewoon door met Bobby Womack. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Been down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th hundred and cold, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if, without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. 110th Street. Bobby Womack. Hier bij ZFM, waar het inmiddels bijna kwart over acht is. En eh, ja, we gaan door met zo'n lekkere, oude, langzame Tony Braxton plaat. Als je nog niet helemaal wakker bent, blijf lekker liggen. Tony Braxton bij je. Making Me High, een nummer uit de jaren 80. ZFM, kwart over acht. touch myself. That's why I want you so bad. This one night, yeah. Braxton hier bij ZFM, waar het 18 over 8 is. En Tony Braxton kwam uit 1996 en inmiddels is ze al 51. Gaan we door met de Stones. Almost heel hard side cry Rolling Stones hier bij ZFM, waar het inmiddels 22 over 8 is. Buiten is het 15 graden, bij ons in de studio is het 23. We hebben lekker een t-shirtje aan, het licht aan, want het is nog niet helemaal licht buiten. En wij gaan gewoon lekker door met Katy Perry. Gonna stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning, lay em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the best. Katy Perry hier bij ZFM, waar het bijna half negen is. Roy van Buring is ook in de studio. Hij danst ook het Swiss Swish dansje net mee. Nou ja, goed. Goed dat jullie niet gekeken hebben. Wij gaan door met de allernieuwste Iggy Pop. Iggy Pop is 79 en heeft gewoon een nieuwe plaat uit. James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price. it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him just like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. son, it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your Iggy Pop hier bij ZFM... waar het inmiddels 1 minuut over half 9 is. En wij doorgaan met Lizzo. I'm not the baddest bitch you like like your bitch. Oh, no. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I was born like this, don't even gotta try. me to same. Ja, en dat was Lizzo hier bij ZFM... waar het inmiddels vijf over half negen is. En nu we het toch over de ZFM, laten we het over de zender hebben. Er staat veel te gebeuren bij ZFM. Het is, eh, in oktober komen we met een nieuwe programmering. Sommige dingen hoor je al op, eh, op ZFM. Eh, bijvoorbeeld Cross. Of Roods op maandagavond. Maar ook dit ochtendprogramma is nieuw. En zo zijn er veel meer nieuwe programma's. In onze nieuwe programmering gaan we dingen veranderen. Komen dingen bij. Gaan dingen weg. Maar wat we in ieder geval nodig hebben, zijn nieuwe mensen. We hebben redacteuren nodig. We hebben mensen voor de techniek nodig. We hebben presentatoren nodig. We hebben mensen nodig die promotie willen doen, die aan onze website werken. Die, die nieuwsberichten maken. Dus heb je zin om met deze zender mee te doen? Geef je dan op. Stuur een bericht naar programmaleiding.zfm.nl Het is trouwens zfmzandvoort.nl, sorry. En geef je op. En als je ook ideeën hebt over hoe het verder kan met deze zender... wat we beter kunnen doen, wat we al goed doen... wat we misschien niet goed doen, laat dat ook weten. En dan gaan wij door met Changing Times van Maze. notice things are good, things are bad, Lord, it's crazy. Changing Times van Maze featuring Frankie Beverly. Om 20 van 9 hier bij ZFM. En nog een keer, als je het leuk vindt om met ZFM mee te doen... geef je op bij programmaleiding.zfmzandvoort.nl Gaan wij door met Tom Jones.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 Tom Jones, Not Unusual, bij ZFM hier in de ochtend. gaan wij door met Weersmondplaat. Bekend uit de jaren 60, met een nieuwe versie met Will I Am. Sergio Mendes, Aqua de Bebe. It's been a long time coming since Brothers of H2O And all in the studio up in Rio I got buckets of soul when I'm rocking the flow And I'm chilling with my man on the His name is Sergio, and he rocking the sound. He on your radio, and he throwin' it down. Come on now, here we go. He funky fresh with his hands. My man S. Man Mendez be the melody man. Trick it. Sergio Mendes hier bij ZFM... waar het inmiddels kwart voor negen geweest is. 15 graden buiten, blijft droog en het wordt echt heel mooi naar het weekend toe. En in het begin van dit uur heb ik al een nummer gedraaid uit een Tarantino-film. dat ga ik nog een keer doen. En dat is de film, uit de film Death Proof met stuntman Mike. Ken je dat nog? Fair enough. So what's your name, see? Stuntman Mike. Stuntman Mike's your name. You ask anybody. Hey, Warren, who is this guy? Stuntman Mike. And who the hell is Stuntman Mike? He's Stuntman. <laughs> Down in Mexico. En je hoort dat op de achtergrond. Wij gaan door met de Cardigans. Hier bij ZFM, waar het 10 voor 9 is. hier bij ZFM. En ik had het net met Royal over. Vroeger waren wij toch eigenlijk allemaal verliefd op het meisje. En eh, oude muziek, maar ook heel veel nieuwe muziek hier bij ZFM. Waaronder deze Duitse artieste Loredana. Luister maar eens, gloednieuw. Mixo. Wo warst du gestern Nacht schon wieder versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech Ja, du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst Hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo oh, warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder. hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. But that's dat was Loredana. Die hoor je niet zo vaak hier op ZFM. En een nieuwe plaat van Gnik. Gaan wij nog even door tot de klok van 9 uur met Virtual Insanity van Jamiroquai. En dan ben ik na 9 uur terug met een dance classic. Rolls Royce dit keer. En dan zie je straks na het nieuws.